Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vecht mogen donderdag in Amsterdam geen demonstratie houden. Burgemeester Van der Laan heeft de actie verboden omdat hij ernstige ordeverstoringen verwacht. De Utrecht supporters willen demonstreren tegen wat ze noemen de verdere criminalisering van voetbalsupporters. Ze waren van plan om met 100 man van de Amsterdam Arena naar trainingscomplex De Toekomst te lopen. Waar Jong Ajax en Jong FC Utrecht dan hun bekerfinale spelen. Om veiligheidsredenen mogen bij die wedstrijd alleen kinderen en hun begeleiders aanwezig zijn. Volgens Van der Laan zullen fans van Ajax de demonstratie zien als een provocatie. Tussen de harde kern van Ajax en die van Utrecht bestaat al jaren grote rivaliteit. Bij een explosie in een melkfabriek in Noorwegen is zeker een dode gevallen. Drie medewerkers raakten gewond. Delen van de fabriek en omliggende gebouwen in Frederikstad zijn zwaar beschadigd. Reddingswerkers zijn op zoek naar vijf mensen die sinds de ontploffing worden vermist. De puinhopen worden met hulp van speurhonden doorzocht. Volgens de Noorse politie was er een gasexplosie bij onderhoudswerk aan een grote gastank. Op dat moment waren er 20 tot 25 mensen in de melkfabriek. In Saoedi-Arabië zit een man al 12 jaar in de gevangenis omdat zijn vader niet wil dat hij wordt vrijgelaten. De 43-jarige gevangene heeft zijn straf al lang uitgezeten, maar zijn vader vindt dat hij pas vrij mag komen als hij zijn leven heeft gebeterd. Dat zeggen mensenrechtenactivisten in Saoedi-Arabië. De man werd in 1997 veroordeeld tot drie jaar cel en 200 zweepslagen omdat hij zijn stiefmoeder had geslagen. Hij onderging die straf, maar daarna vroeg zijn vader de rechter om zijn zoon langer vast te houden. De rechter stemde daarin toe. In Saoedi-Arabië geldt de sharia, het islamitische recht. Daarin is het aan de rechter hoe de regels moeten worden geïnterpreteerd. En sommige rechters vinden het gezag van de ouders erg belangrijk. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen.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 Till 65, we were Ja, goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Golden CFM. En wat voor een. De, het afgelopen nummer, dat eh, bleek al... Eh, ja, dat zet eigenlijk de toon voor vanavond. Maar we begonnen met uh, The Night Dead Dove, All Dixie Down. Een nummer van de band. Omdat uh, Helm afgelopen vrijdag op 71-jarige leeftijd is overleden. Leffen Helm was de drummer en zanger van de band. En de band is een hele tijd begeleidingsgroep van Bob Dylan geweest. Dus niks mis mee. Daarna de changeling van de Doors. Goedenavond Patrick van Kessel en John Kraaikamp. Leuk dat jullie er zijn. Nou, dat moet nog maar blijken. Nou, ja, zag ook. was het eerste nummer. slecht hier. Het eerste nummer was perfect. dat wel. Maar Van jullie. We kwamen binnen en er was helemaal niks te drinken. Ja hoor, en water. Ik ga eventjes erbij pakken wat wij hebben afgesproken. Nou, gaan we niet doen, want we gaan zo meteen naar drie andere nummers. <laughs> hey, hey, leuk dat jullie zijn, mannen. Eh, jullie hebben samen die lijst opgesteld. Ik weet dat, eh, dat hij zijn stempel erop gedrukt heeft, John. Eh, een beetje, beetje moeilijk eigenlijk, hè? Ja, kijk, er stond Ronnie Tober op. Daar ben ik niet mee akkoord gegaan. <laughs> Wel uit die tijd over. Breng die rozen naar Sander. Ik denk, dat gaat, dat gaat, dat Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Het dingetje miste ik eigenlijk. Nou, dat heb ik, ik heb, we hebben erover nagedacht, maar... Maar ja, is dat van die tijd? Ja, zeker. Ja, ja, 72 was, uh, was Frankie was een hit met eh, Ga weg Leen. Of eh, kom, weet ik veel. Was een hit? Ja. Ja, echt. Die draaiden we toen in de Camel ah. Club. Long, long time ago. We zaten in een hele andere flow toen wij die <laughs> lijst samenstelden. Dus dat was niet, eh, daar zat geen dingetje bij. Ik, ik vind het, eh, ik vind er heel verpante dingen bij zitten. Met name eh, hele goede nummers uit hele goede albums die eigenlijk niet bekend zijn. De albums wel, maar die nummers niet. Ja, dat is omdat, ook omdat we denken van ja, we, willen niet een top 1000 maken van, bij wijze van of van de betreden paden. We wilden een beetje ook wel van goede artiesten, maar dan uh, niet zo bekend nummer. Maar wat nou, dat is jullie behoorlijk gelukt. Ja. Absoluut. Eh, we gaan namelijk verder zometeen met de pedals. Just a Pretty Song. Perfect natuurlijk. Ja. Hem het orgeltje. Heerlijk. Met z'n drieën muziek maken. ik kende het helemaal niet. Maar hij kwam ooit eens een keer een jaar of twee geleden met die pedals aan. Ja. En toen was het in één keer 30 eh, nummers. Ben ik eh, een hele grote gegooid. fan van. Alleen maar één nummer vind ik leuk. Weet je ik, heb ze één keer, ik heb ze één keer mogen zien ooit in de Blue Note. Op het uh, Stationsplein. Toen met, Van Lief van Lok georganiseerd. Motown. Mojo. Ja? Mojo was dat, oh, Super, sinds die tijd ben ik een grote fan van ze. En met name van de Hammondorgel, het eindeloze instrument. Vervolgens Bos Kijks. Ook niet de eerste de beste? Nee. Uh, eh, Lowdown, ja, vind ja. ik even zijn best. Het is gewoon eh, elke keer, als, als je dat hoort, ja, dat blijft goed. En als ik het op de radio hoor, gaat de radio hard. helemaal goed. Simpel is dat. Dat is het... Eh, ja, het blijft, dat, dat vind ik wel belangrijk. Dat je denkt, ja, sommige nummers, dan denk je, ja, dat was toen. En dat is, maar dat, dat kan de tand destijds niet doorstaan. Maar dit is... Maar jij hebt hetzelfde gevoel als ik heb. Jij bent in die tijd ook groot geworden. Ja. En die nummers blijven je bijstaan, want het zijn gewoon goede nummers. Ja, het is natuurlijk toch een belangrijke tijd geweest. Want het, ja, voor die tijd hadden de, droegen ze petticoats en uh, was My Boy Lollipop. Ik bedoel, is toch in vrij korte tijd. En daar ben ik wel blij om dat eh, de muziek voor jongeren zo speciaal is geworden. En het is, ja, de elektrische gitaar. Laten wel... was bij, in feite de voorloper van wat ze nu hebben natuurlijk. Ja. En dan als laatste van de drie ILO. Electric Light ja, Orchestra. niet mijn dingen. Hij vindt het helemaal niks. hoor. Nee, hij vindt het niks. hij vindt het heel slijmerig, uh, eh, Nou, ik, heb, eh, ik heb alle albums, want ik vind het gewoon hele goede muziek. Ja, symfonische rock, maar ik ben eh, dus meer van de rock'n'roll, zou ik maar zeggen. Nou goed, dan nou doe jij straks je oren dicht, want we gaan het wel draaien. Een beetje jazzy rock'n'roll. Laat me horen, Daan. Dankjewel. je wel. easy melody It's got to make you sing That's it's got to be I know I can be wrong Cause it's just a pretty, just a pretty Just a pretty song I have this little tune playing around in my head It's got to catch on soon That's what our agent said pretty, just a pretty song. little tune going around in my head. It's got to catch on soon, that's what our agent said. I know that he's not wrong, cause it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song. Thank you. tune It's gone on just too long Cause it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song Yes, it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song Yes, it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song Yes, it's just a pretty, just a pretty, just a pretty song Baby's out running round, hanging with the crowd. Putting your business in the street, talking out loud. Saying you bought her this and that. How much you spent? I swear she must believe it's all heaven sent. Hey now, better bring that woman round. To the sad old truth, the dirty low down.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 You better come on back to town. This is sad, sad truth the dirty low down Wonder, wonder, wonder Who does those eyes in her head now got to be that cold. This doggy dog is existence sure as getting old. You gotta have a Jones for this, Jones for that. Running with the Joneses now, just in West Side now. You better get on back around to the sad, sad natuurlijk Evil Woman, Jeff Wayne. Van eh, ja, een heleboel uh, goede Britse bands gespeeld, goed geleerd. En eh, die maakt onder andere dit nummer Evil Woman. Goed, vervolgens... En daar kijk ik even Patrick aan. All Along the Watchtower. Jimi Hendrix Experience. Ik moet nu heel serieus gaan worden. Ja, nou, nou moet, nou je serieus gaan. Ja. Jawel, dat moet kunnen gewoon. Jimi Want Hendrix jij hebt dit ook gezongen. All Along the Watchtower is gewoon het nummer, vind ik. Jij hebt het ook gezongen. Ja, ja, ja. Bij elk optreden. Ja, het is gewoon een kikken nummer. Dus, ja. Dan was het wel een beetje amateuristisch natuurlijk. Maar... Wat wij <laughs> deden? natuurlijk. Ja, natuurlijk. Jimmy draaide zich om in zijn graf. <laughs> ja. <laughs> en dan kijk ik nou naar John, Steely ja. Dan. Steely Dan, ja, dat is... Ik eh, vind, een supergroep eigenlijk. Ja, ik is mijn absolute favoriete groep. Als je dan ergens voor zou moeten kiezen, dan is Steely Dan, vind ik echt alles goed van. Er zijn misschien twee nummers die misschien ietsje minder zijn. Maar er zijn ook twee nummers die ietsje beter zijn. Nou, maar dat is goed. echt het hele oeuvre ja. staat voor mij op nummer 1. Goed, wij draaien dan uh, Logic. Niet zo bekend. Nee, uit vroeg werk. Maar ik geloof als het goed is, is dit een live eh, versie die je straks gaat draaien. We, gaan het dus straks Met Michael McDonald als uh, gastzanger. Ja, oké. En dan uh, Blood, Sweat and symfonische rock, toch? Enigszins. Beetje ja. jazzy hadden we dit over. En, ja, dus toch, en dus toch wel van zijn kant. Dus, ja. dus hij, hij, kraakt het, hij kraakt het aan de ene kant af, ILO symfonisch. Is, en de twee jaar later Als het zijn keuze is. als het zijn ja, dat zouden dan is het in één keer zouden we niet gaan zeggen. Dan is het in één keer goed. dat bedoel ik. We gaan luisteren naar All Along the Watchtower, Pressure Logic en Spinning Wheel. Kijk. Ja. must be some kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Stop. The man gave me the news He said, you must be joking, son Where did you get those shoes? Where did you get those shoes? Well, i on the TV The movie show They say the times are changing But I just don't know These things are gone spend painted pony on the spinning wheel Ja, nou, Blood, Sweat Tears. Eh, met het prachtige Spinning Wheel. Ehm, volgende drie nummers. Kashmir. Ja. het, we draaien drie nummers en dit is eigenlijk het minst bekende van de drie die we gaan draaien. Eh, ja, maar eh, ik vind het wel een van de betere nummers. Het is echt dat je denkt, ja, daar wil je, daar wil je bij zijn. Dat Led Zeppelin. Ja. ja. Kashmir. Prachtig. zou best naartoe willen een keertje trouwens. Kashmir. Lijkt mij. Ja? <laughs> Ja, lijkt me wel. Hele goede... Goed, we gaan naar het volgende. <laughs> vliegende tapijt. <laughs> ja. Eh, volgende twee nummers zijn wel heel erg bekend geworden. Year of the Cat natuurlijk, van L. Stewart. En White Rabbit van Jefferson Airplane. Dat was nog voor het Jefferson Airship werd natuurlijk. Ook ehm, begin 70 jaren. Heerlijk. Kan, je, bewegen, kan je bewegen vliegen eigenlijk. Hippie, hip, hippies zijn we. Ja, ja, ja, maar dit is toch ook leuk. Dus, eh, ja, ja, ja, dus, eh, Hier heeft de cat, is wat, wat, wat, wat van een recentere datum. Ja, is eh, Patrick's keuze is ook niet mijn keuze. Maar, <laughs> ja, dat zijn nou even net even de betere nummers. <laughs> het is, het, is nou, überhaupt het album, het, album zou je kunnen waarderen als een standaardalbum in feite. Ja, het is, natuurlijk is het goed, anders correct. Ja. We gaan er gaan aan luisteren, want we hebben niet zoveel tijd meer. Laat me horen, Daan. Kashmir hier of The Kids and White Rabbit. Ja, luisteraars, we moeten heel even eh, dit, eh, dit gaan uh, kort wieken. Want uh, Cashmere is een nummer dat uh, ruim 8,5 minuut duurt. En we willen graag nog al die andere muziek laten horen. Het zal moeilijk worden. We gaan in ieder geval verder met Year of the Cat van L. Stewart. Gevolgd door White Rabbit van Jefferson Airplane. strolling through the crowd it takes. Eh, we gaan eventjes eh, jongeren. Schiet alweer aardig en toppen. Dan moeten we dus eventjes gaan uitzoeken wat we gaan draaien. We gaan in ieder geval nog eh, voor u spelen That Lady. Van de Isley Brothers. De live uitvoeren. Ja. Wat hebben jullie ermee? Want jullie zitten bijna te kwijlen alle twee. Nou, toevallig was er op de zwarte lijst. en, en, we hadden eerst op de tv, waar, hij was bij mij visite. En we hadden echt lol, want eerst was er een special van Jimi Hendrix. En daarna kwam de zwarte lijst echt bijna alleen maar leuke muziek. En dan waren de IJslies en toen hebben we echt een lachstuip gehad. <laughs> hoe die eruit zag. Maar van genieten in zijn gouden glitterduivenpak. Het was... Ja, nee, het, was mooi, want die, die, die gozer die het zingt. En dat is de hoofdzanger, die gozer, weet je. Maar die hebt dan ook echt zo'n ontzettend mooie kop gewoon uit die tijd. Met, dat, met dat bekkie en dat, met ook die pruik op zo. En dan zie je op een gegeven moment die gozer die de tweede stem... Afrohaar hoor, was geen pruik hoor. Afrohaar. Ja, maar het leek op een pruik. leek op een pruik. nee, het is... Eh, maar dan die gasten naast die daar, die daar die tweede stem doet. Die staat daar al met zijn 200 kilo. En een <laughs> duifpak aan. En een of ander gewaad. In, ik, dit is, hij is aan het koeren, zeg ik. Hij is aan het koeren. Maar eh, we hebben een lol gehad. Ja, ja. nou, vandaar dit nummer dan, oké. Ja, en het is natuurlijk gewoon... Prachtig nummer, toch? Nou, gaan, het is ook... Het, swingen, het swingt de pan uit. Laten we daar nu eh, maar eventjes gaan draaien, want daarna moet ik afkondigen. Dan kunnen we nog één, misschien anderhalf nummer draaien. Yes. dan hebben we het wel hierna over. We gaan luisteren naar eh, That Lady. En dus als het goed is een live versie van de Ice Brothers. dit was in ieder geval uh, That Lady van de Isley Brothers. Het was een live registratie. Eh, we gaan afsluiten met eh, onze gasten Sean Kraaikamp en Patrick van Kessel. leuk, ik vond het leuk dat jullie er waren. We hebben lekker over muziek gebabbeld. jullie hebben mooie muziek meegenomen. Helaas wat langere nummers. Daardoor kunnen we wat minder draaien. Maar eh, ik nodig jullie graag nog een keer uit. En dan, eh, dan moet je specialiseren in een minuut of eh, 2,5 tot 3 per nummer. Dan kunnen we er een hoop draaien natuurlijk. Juist. Ja. Goed heer. Ik, ik was ontzettend verheugd dat jullie er waren. Vereerd ook. Nou, vereerd. Af en toe niet, maar dat geeft niet. <laughs> Je ik bedoel, dood. Ja, maar ja. zit erbij. Maar ik bedoel, <laughs> je echt helemaal te borsten. Oh, je nou. Niet doen, niet doen. <laughs> Goed, we gaan nog even luisteren naar een, eh, nummer dat ze mee hebben genomen. Dat is van Al Green. Het is eh, Love and Happiness. Uh, ehm, reference Al Green. We hebben hem eh, twee jaar geleden op uh, North Sea Jazz Festival gezien. En geweldig, maar dit is wel, toen was hij wel op zijn top. maar hij hoort eigenlijk niet op het jazzfestival thuis, in feite. Ja, maar goed. Maar daar, kan je discussie over voeren. Ja. Na acht weken konden we weer de eerste borrel drinken. Oh, god. <laughs> Ja hoor, dat weet ik genoeg. We gaan eruit met Love and Happiness. Dank wel voor uw aandacht. Over twee weken zijn we weer live vanuit de studio aan het Gasthuisplein, Hoek, Kruisstraat. En dan hebben we weer een speciale gast voor u. Dank u wel voor uw aandacht. Graag tot ziens. Proost. Something that can make you do wrong, make you do right.